Net wel met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Reizen naar de Krim. Volgens het ministerie zijn er ernstige ongeregeldheden en zijn er blokkades op toegangswegen naar de Krim. Met name worden problemen verwacht in Sebastopol, Simferopol, Kharkov en Donetsk. Intussen is de VN-veiligheidsraad weer in spoedzitting bijeen om te praten over de Oekraïne. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek reist morgen naar Kiev om met de Oekraïense regering te overleggen. De secretaris-generaal van de NAVO heeft op de toenemende spanningen in Oekraïne gereageerd via Twitter. Rusland moet de grenzen en de soevereiniteit van Oekraïne respecteren, twittert Rasmussen. En verder schrijft hij dringend behoefte aan de-escalatie in de Krim. Donderdag sprak Rasmussen al zijn bezorgdheid uit over de gebeurtenissen op de Krim. Hij riep Rusland toen op om niets te doen waardoor de situatie verergert. Ouderen die nu in een instelling wonen houden het recht om daar te blijven. Misschien moeten ze verhuizen naar een ander tehuis, maar niemand verliest zijn recht op een plek in een instelling. Dat benadrukt staatssecretaris Van Rijn in een reactie op een bericht dat veel verzorgingshuizen hun deuren moeten sluiten. Bewoners maken zich zorgen. Niemand komt op straat te staan, zegt Van Rijn. Volgens een berekening verdwijnen de komende vijf jaar zo'n 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat komt doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. In de eredivisie heeft PEC Zwolle thuis gelijk gespeeld tegen NEC. Het werd 3-3. PEC verspeelde een 2-0 voorsprong. De andere drie wedstrijden van vanavond zijn nog aan de gang. Het weer, plaatselijk een bui, vannacht overwegend droog... met hier en daar een mistbank en vorst aan de grond. Morgen overdag wisselend bewolkt, overwegend droog...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 Natuurlijk een beetje shownieuws, de party update en natuurlijk de 10 boven beste platen van de dansen. Als opening horen we de Chase smokers met Selfie. Het woord van 2013 eh, geloof ik, hè? Selfie, en als je denkt van Selfie, wat is dat ook alweer? nou ja, je pakt je telefoon, je smartphone wel te bestaan... en je maakt een foto van jezelf op de leukste momenten. CFM Zandvoort, het komende uur. Een hoop lekkere muziek. Zometeen Jay, met een mooie dag. Voorproefje op de zoom.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 Jay met Mooie Dag. En daarvoor David Guetta en Scala Gray met Shut Me Down. Jij je hoort aan mijn stemmen. Beetje, ik heb het weer een beetje te pakken. Eentje in de twee, drie maanden. Dan uh, snip van kou, last van mijn keel. Maar eh, komt het allemaal weer goed. Ik heb even belangrijk nieuws voor alle mannen van Nederland. En alle jongens van Nederland natuurlijk. Je maakt weer kans bij uh, Katy Perry. Die is weer vrijgezel. Haar relatie met eh, John Mayer die is helemaal voorbij. Katy en John maakten al een stuk meer de tripjes samen de laatste tijd. En toen Katy terugkwam van vakantie vrijdag... zou ze de knoop doorgehakt hebben. Dus eh, ja, het is voorbij sinds vorige week. Dus je maakt een kansje. CFM Zandvoort. Zometeen gaan we kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. Er is nog even muziek. Zometeen WW, oftewel W&W met Bigfoot... released hij Rick Ross... samen met French Montana en Buff Daddy en Nobody. i will try to put you to supreme being. You don't want to motherfucking... You don't want to embrace your destiny. You want to get by. You don't want to go into the motherfucking dark. But she don't know I'm trying to save her. Man, them niggas tried to play me. Man, till I got the staple. You're nobody till somebody kills you. Uh, yeah. Blast for me, the last words from my nigga on the pavement. Born killers, body shivers drug money, dollar figures, hustlers moving out of rentals, all towards minnows. Having sushi down in Nobu, strapped like an Afghan soldier nowhere to go to, so it's bang. No survivors, only riders on my rider. Murder rate rises, stalking niggas on their IGs, never IB. Still solo, Under Armour still polo. No wire, on fire. My desire for fine things make me a liar, a shooter. Getting high, feeling like it's voodoo. Nine lives, SK with the cooler. Machiavelli in the Rari, still B I double G I I pray you smoke with me. Go to bed with a kilo, like Casino. Janet Reno, we all we got the Creed and Pretty cars in the driveway. If you cut it, then you sideways. Double up, crime pays. Mama trying to save me, save me. But she don't know I'm trying to save her. Save Man, them niggas try to play me, play me. Man, till I got this paper, paper. You're nobody to somebody. Niggas mix business and pleasure. What a cocaine measure. The narcotics is our product, the byproduct. You walk up on me, I cock it. New Mercedes as it peels off. Nothing penetrating steel doors, gang signs, see them all. I said my prayer as I'm counting sheep. Never really athletic, but I play for keeps, do you feel me? The more tension, the more feeling, we're more snitches. We kill them and taking their bitches, RIP. Chinchillas on a winter night. Black bottles when I'm feeling like you wanna know what winter's like. And on the Zandvoort. Radio. Tezamen met Chris Willis met Feel the Love. En daarvoor hoorde je ook nog een eh, WW, oftewel W&W met Bigfoot. Ja, zijn Nederlandse producers, hè. CFM Zandvoort, zaterdagavond, het is 1 maart 2014. We gaan eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal plaatsvinden vanavond. Nou, zoals altijd beginnen we eerst even met eh, het wekelijkse feestje Brainwash in Escape in Amsterdam... met onze eigen en Raimundo. En vanavond doet hij samen met Sofia Valentine en Mark Jr. Begint de het is eigenlijk allemaal al begonnen. Het duurt eh, tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check op escape.nl. Ritrace 16 euro vanavond. Dus in de Escape het wekelijkse feestje Rainwash. En vanavond in Hotel Arena het feestje The Challenge Reunion. DJ Orlando's, Orlando moet ik zeggen, DJ Orlando's Birthday Bash. Begint om 11 Duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen eh, 19 euro. En dan kan je verwachten hip-hop, RB. En natuurlijk Orlando, Frank en Mani. Die staan al drie achter de dek. Dus gezellige avond dus in de Hotel met de Challenge Reunion DJ Orlando's Birthday Bash. En niet alleen eh, Orlando is vandaag jarig. Ook eh, Joris Voorn, die viert vandaag zijn verjaardag. Eh, de DJ Joris Voorn's Birthday Bash. Vanavond in de Paradiso. Begin om half twaalf, duurt tot zes uur in de ochtend. is 25 euro. En natuurlijk in de Meenhal. Joris Koorn, wat die is jarig. En ook uh, eh, die samen met uh, eh, Carotte, Kols en Joran van Pol. En in de Upper Hall Anton Piet, B2B, Cabal en Liebe. liebe moet ik zeggen. En Edwin de Oosterwal. Vanavond dus in Paradiso. Joris Voorn, Birthday Bash. Nog meer leuke feestjes vanavond eh, in de Sand in Amsterdam... met feestje Fleurs All Black. Dat is het thema vanavond. Begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check even de website flirters met een En de, line-up. Alonzi, Benny Rodriguez, Biggie, Irman, Fusing Pat, Leroy Style, Gennaro Neville, Rudy Lima, Perez en MC is Roga. Vanavond is dus in de cent. Vanaf 10 uur het feestje. Flirters met het thema All Black. En vanavond in de Westerunie het feestje Raven is Leven. Begint om 11 uur, duurt tot vroeg in de ochtend. Voor meer informatie check even eh, westerunie.nl. Het onder andere Per Schulgeschlusch of zoiets dergelijks. Eo Mac en Sebastian uh, eh, Koekau. Vanavond dus in de Westerunie het feestje Reven is Leven. En in Haarlem hebben we ook weer een feestje in de Stalker. En natuurlijk de Kromme hè. Vanaf 11 uur ben je welkom met het feestje Kleddernacht. Voor meer info check eventjes eh, clubstalker.nl. Achter de deks, Man with No Shadow, terwijl de man zonder schaduw. Kennen we allemaal, maar sinds hij beroemd is, eh, doet hij dit Engels. Mike Ravelli komt ook voorbij. Jeffres en Daan Essing. Vanavond dus in de Stalker het feestje Klernacht. En als je nou denkt van ik heb helemaal geen zin om zo ver weg te gaan. Ik wil gewoon geen taxi of openbaar vervoer nemen. Nou, dan blijf je toch gewoon gezellig in Zandvoort. Ik heb er vandaag geen flyer van, maar uh, is vorige week eh, exposure is er niet meer. Het heet nu uh, Soho, hè. Ik heb alleen geen flyer. Ik moet nog even met de mensen babbelen dat ze welke elke week de informatie geven. Maar in ieder geval, in Soho is altijd wat te doen. Zie je, we hebben ze allemaal terug aan de muziek. Een rustpuntje op de radio. Lange Frans en Baas bij, Toen ze nog dikke matties waren. Met dit moet een zondag zijn. Ik heb het over een croissantje in de oven. bijna op bed naar boven. Doe de gordijnen open, voel de zon in je ogen. Schijnen, blingen, de vogeltjes zingen. Het leven dat zit vol met van die schitterende dingen. Kijk, ik werk als een gek en zit sterk op mijn stek. Omdat iedereen die rept, nu aast op mijn plek. Maar vandaag zeg ik relax, rustig en oké. Fiets naar het park met een flesje rosé ook die en die zegt sowieso. Ik laat het waaien in de wind, want ik zit nu in mijn zondagsflow. Vandaag zonder show en dat vind ik prima. Wat dacht je van een barbecue met iedereen in die Na nou, wat bosjes, tonijn en wat lamsvlees. Breng ik wijn, bier en huis totdat iedereen een lam En feest in het rond met wat zondagrijms. En dan weet je, dit moet wel een zondag zijn. Dit moet een zondag zijn. Ik voel me lekker en ik maak me niet druk. Dit moet een zondag zijn. Zo zon schijnt, het dat kan niet stuk. Die het zondag zijn. Als ik zie hoe je lucht aan me zei. Dit moet een zondag zijn. En daar is wat je zegt tegen mij. Zit op de fiets, ben onderweg naar iets Geen idee waar naartoe, maar hey, dat boeit me niets Want eh, ik doe het rustig aan, niks om te stressen Ik pak mijn telefoon om wat chicks de sms'en Hoe laat ben je waar en eh, waar heb je zin in? Ben je nou naar buiten of blijf het toch liever binnen? Het maakt me allemaal niks uit, want ik weet, ik beleef deze dag. Alle dagen van de week, we kunnen gaan naar het strand en zitten in het zand. Staren naar de zee met een rosetje in je hand. We kunnen shoppen in de stad en alles op ons pad. Halen en betalen en dan drinken we nog wat. We kunnen naar de bioscoop en vind je het nog dood? Kan je mee naar die Zuid yo, ik kijk wel hoe het loopt. Er is van alles mogelijk, er zijn opties genoeg. Want ik heb een mooie dag voor de boeg. Dit moet een zondag zijn. Ik voel me lekker en ik maak me niet druk dit moet een zondag zijn. De zon schijnt en de dag kan stuk. Dit moet een zondag zijn. Als ik zie hoe je lucht aan me zei. Dit moet een zondag zijn. En daar is wat je zegt tegen mij. de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Want als ik kijk naar jou en je kijkt naar mij, nou dan moet het wel een zondag zijn. Vergeet je shit en je stress en je zorgen. Vergeet de dingen die je doen moet voor morgen. Want als je voelt wat ik voel en je snapt wat ik bedoel, nou dan moet het wel een zondag zijn. Dit moet een zondag zijn. Ik voel me lekker en ik maak me niet druk. Dit moet een zondag zijn. it. Ain't no Democrat and by far I'm no Republican. This the type of talk that'll probably piss off my publicist. And I ain't even started, the water ain't even bubbling. Uh, the type of talk that'll probably get me in trouble with the law or make the government come after me in public. Won't hear this on the radio, this here is not for publishing. This ain't that bubblegum shit, no, this ain't that double mint. Uh, consider this a risk. I swear I see them building pyramids brick by brick. They'll aim at anyone bold enough to go against the shit. You don't believe me, look what happened to the Dixie chicks. Uh, it's like nobody else complains till you try to be more than a nigga with a chain. Cube already told you they corrupted everything, and we just out here trying to function, trying to maintain. Uh, a hundred miles an hour running when I hit the ground. Thoughts moving through my head at the speed of sound. I pray, I pray, I pray, my prayers make it through the cloud. pray in heaven, ain't no fucking niggas ain't allowed. A hundred millions make it through the cloud. Till then, it's back to the paper route, route, paper route, route, uh. And of course, it's unfortunate that niggas out here robbing for Jordans. Can we not afford them? But got enough to get a Glock 40? Is our views on reality kinda distorted? But still, even though I understand the story, I still fall weak for a booty that's proportionate on a sexy short bitch. So what's the score? Chilling with some red dogs, drinking white man's poison. Uh huh now that's a forfeit. Selling West for free, that's extortion. But still I'm wondering what family was present when history was recorded. hundred miles an hour running when I hit the ground. Thoughts moving through my head at the speed of sound. I pray, I pray, I pray, my prayers make it through the cloud. Praying heaven, ain't no fucking niggas ain't allowed. hundred miles an hour running when I hit the ground. Thoughts moving through my head at the speed of sound. I pray, I pray, I pray, my prayers make it paper route, route, paper route, route, You think you really know what's going on? They passing laws where they can run up in your own home. Cameras on your laptop, TV and your iPhone. The battery don't come out, that mean it's always on. Smile and say cheese. Yeah, niggas gotcha. I told you this three years ago about the us If you don't take the microchip, then you can't make no dollars. This ain't no lovely day for a neighbor, ain't no Mr. Rogers. Don't let them fuckers rob us for our freedom and our rights. And you be like, it's on the news, so it must be right. Who's pulling the strings? Who's rolling the dice? Who's calling the shots? And who's starting the uh, fight? A hundred miles an hour running when I hit the ground. Thoughts moving through my head at the speed of sound. I pray, I pray, I pray, my prayers make it through the cloud. pray in heaven, ain't no fucking niggas ain't allowed. A hundred miles an hour running when I hit the ground. Thoughts moving through my head at the speed of sound. I pray, I pray, I pray, my prayers make it through the cloud. Till then, it's back to the paper route, route, paper route, route, route. Marquez, featuring Pitbull en Del Sanders met Get on the Floor. En daarvoor B.O.B. met Paper Route. En ook hoor die nog lange Frans en Baas B voorbij komen. Het is een vertijd van de 10 boven beste plaat van de dans. Deze week op 10, twee plaatsen gezakt. Staat inmiddels vier weken in de lijst. Marco Santoro met My Body. En dan wel te verstaan de Guys Mix. Op 9, nieuw in de top 10. Lancelot Choosing Anthony Cleopatra. Met Giving It Up, de MK Remix. En op 8 ook nieuw. Look Back en Absolute Groovers met What The Fuck. En op 7 twee platen gestegen. Vorige week kwam die nieuw binnen op 9. Jerry Chaos en Andrea Martini met Your Love. En op 6 blijven staan deze week. Muziek met Gravity. En op 5 één plaatje gezakt voor Mercer. Ex nummer 1 plaatje met Turn It Up. En op 4 twee plaatsen gezakt voor Umaak en Groovebox met Sweet Harmony. En op 3 de hoogste nieuw binnenkomen in de team bovenbeste plaats van de En Die is van Johan Feineman en Mona Motion met LZR. En op 2 de plaat die vorige week nog op stond. Red Carpet, Alright, de Lucas en Steve Nothing But Funk remix. Deze week gezakt naar nummer 2. Dat betekent dat we een nieuw nummer 1 hebben. En die plaat ga je zeker straks horen bij DJ Mouse op nummer 1, vorige week nog op 3, twee plaatsen gestegen. Slideback en Philip B met Feel Good. Dat waren 10 bovenbeste platen van deze week. Week 9. Dat gaan we snel doen. Met een andere plaat die misschien binnenkort nog wel eens in die top 10 gaat komen. De nieuwste van J. Paul Gatto. Het is nog een promootje, maar hij doet het aardig goed. Rock the Place. zaterdagavond een wandeling over het strand... door het duin in het centrum van Zandvoort. De Nightwalk, daar luistert jullie Het was Armin van Buur. Samen met eh, Lauren Evans met Alone. En daarvoor hoorde je laatst verschenen van J. Paul Gatto met Rock the Place. Het eerste uurtje zit erop, niet getreurd zometeen. DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En als het allemaal mee gaat zitten. Als je al oud bent, nou ja, niet heel oud, <laughs> maar nou ja, oud hè. Als je pakken bij beetje in de 40 bent en je was eh, in die tijd vroeger toen je jong was... een vaste stapganger in de, in Roxy, dan ken je misschien zeker wel. DJ Charles, als het mee zit, dan, nou, dan komt u wel even even voorbij schuiven. Voor een leuke mix, maar dat moeten we even afwachten. In ieder geval zometeen DJ Mouse met zijn Global House vibes. Vibe. En voor nu nog een paar stukken muziek. Misschien Dimitri Vegas en Like Mike en Boosted Kids met Gypsy. Dan is hij Marcello. Marcello, D2 Fusing, Like, Pac Diva met Livre. En ik zeg tot zometeen na de break. Uh, like, Pac Diva, Marcello. Uh-huh. Telling y'all a little bit about freedom and what it means to us. Yo. Eu sou livre pra fazer o que eu quiser. Sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar quer diz quem não quer, vai. Diz quem não quer, eu sou livre pra fazer o que eu quiser. Sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar o meu qualquer, diz quem não quer. Diz quem não, deixa eu chegar. Cê bem o meu lugar, cê bem aonde ir, cê bem aonde está. Inspiração pra nem jogar na mega. Aposto nas certezas, só pra ver o que que pega na mochila. Só pulo a cara um hatch, um punhado de sonhos pra fazer uns raps. Marcelo D2, eles me conhecem assim, ó. 2012 é 95 pra mim. Usa as palavras pra compor o meu silêncio. Rodar o mundo inteiro, romper com teu silêncio. Eu sou livre para ir onde meu coração mandar e usar a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar. Com medo não se faz arte, artista é fazer dinheiro. Não sei se eu faço parte, mas parte chego primeiro. Opa, passa a bola, eu também quero voar. Eu tiro a minha onda só fazendo hey, hey, hey, hey, people are. ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar o meu qualquer, diz quem não quer, vai. Diz quem não quer, eu sou livre pra fazer o que eu quiser. Sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar o meu qualquer, diz quem não quer. Diz quem não quer. I'm trying to feel a little more free in this facade. Freedom looks like palm trees in a mirage. Rather be in West Palm Beach getting massage, but instead gotta work at three, or that's my job. The boss already hate me, can't wait to see me fired. Talk shit then quit, then hope I get rehired. My pops still working, can't wait to be retired with dreams to do something he love and be admired. Never like blocks, so we knock down doors. Never like jobs, so we rock out tours. When I get too claustrophobic, I go walk outdoors. I guess my freedom to express comes out my pores. Why be limited? We infinite infinite. You following the crowd, man, I'm not into it. Marcelo, a sharp fellow, and I, we wanna tell you if you do what's in your heart, it won't fail you. Eu sou livre pra fazer o que eu quiser, sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar o meu qualquer, diz quem não quer, vai. Diz quem não quer, eu sou livre pra fazer o que eu quiser, sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar o meu qualquer, diz quem não quer, diz quem não quer.